Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minderjarigen hebben vorig jaar bijna 600.000 keer iets gekocht met de optie koop nu, betaal later. De autoriteit Financiële Markten heeft dat onderzocht en vindt dat bedrijven als Klarna en Riverty snel moeten ingrijpen. Bij die bedrijven is het al verboden om als minderjarige iets te kopen. Maar leeftijdschecks worden massaal omzeild. Achteraf betalen is ook gewoon lekker makkelijk, zeggen deze jongeren. Als ik naar een concert ga of zo en dan is mogelijk een ticket te betalen... maar ik heb mijn salaris nog niet ontvangen. Eh, ja, meestal als ik gewoon online shop bij de H&M of zoiets. Al een aantal schulden aangehad... Uh eh, afgelopen eh, maand wel, ja. Ja, en dat is precies waar de overheid en experts zich zorgen over maken. Ze vinden dat bijna al p bedrijven jonge en kwetsbare klanten te makkelijk verleiden om schulden te maken. En nog meer geldnieuws. Het gaat in meer huishoudens goed met de financiën. Dat zegt het Nibud, dat daar onderzoek naar doet. Als gevolg van de crisis die we natuurlijk de afgelopen jaren hadden... corona, energie, eh, zijn er wel eh, behoorlijk wat overheidsmaatregelen genomen... op het gebied van toeslagen. En er zijn veel loonstijgingen geweest allemaal om te compenseren... die enorme inflatie die, waar we allemaal last van hadden. Meer dan 4 op de 10 huishoudens kan nu makkelijk rondkomen. In groepen met lage inkomens en onder jongvolwassenen is dat vaak moeilijker. Onderzoekers maken zich zorgen over 3MMC. Die druk heet ook wel poes of miauw. Het spul is verboden, maar de Volkskrant schrijft over een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam... waaruit blijkt dat kwetsbare jongeren het steeds vaker gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die in de criminaliteit zitten of thuis problemen hebben. En een groep vrouwen in Amerika is aangeklaagd door een man met wie ze allemaal hebben gedate. Ja, het was niet echt een succes. De vrouwen deelden achteraf hun ervaringen in een grote Facebookgroep... met waarschuwingen voor slechte dates. ze zeiden onder meer dat de man SOA's had, dat hij loog over zijn werk en constant zuurde om geld. He seemed, in my opinion, pretty smug and very arrogant. The entire date, he was putting me down for various things, um, my job included. He has a pattern and it seems to me that that pattern is most often directed towards women. En de man pikt de verhalen niet. Hij zegt dat er niks van klopt en dat de vrouwen zijn reputatie hebben gesloopt. Iedereen die iets onaardigs heeft gezegd in die groep is aangeklaagd door hem. Hij wil 2,6 miljoen dollar van ze hebben. of het echt zover komt is nog maar de vraag. Volgens Amerikaanse media is er een crowdfunding om geld op te halen voor de rechtszaak. Maar wil dat nog niet echt vlotten. Met weer dan nog, af en toe opklaringen met een zonnetje vandaag, maar vooral wolken, wind en ook kans op een buitje.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 my love and my trust if you was One more time. my boyfriend. This all my life. The air that I breathe in, all that I believe in. I promise I'll give my life. My love and my trust if uh-huh.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 Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat er vorig jaar 600.000 keer gebruik is gemaakt van de optie koop nu, betaal later. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt dat Zwitserland enkele mensenrechten heeft geschonden. Het land doet onvoldoende tegen klimaatverandering, oordeelt het Hof. Het is voor het eerst dat een internationaal hof oordeelt over een klimaatzaak. De politie heeft een man aangehouden vanwege een moord van ruim 23 jaar geleden in Terborg in de Achterhoek.